Citydijkers met het NOS-journaal. De politie heeft in het tv-programma Opsporing Verzocht... herkenbare beelden laten zien van een getuige van de fatale mishandeling... van Carlo Heuvelman op Mallorca. De man zou bij de mishandeling hebben gestaan en die mogelijk ook hebben gefilmd. De 27-jarige Carlo Heuvelman overleed nadat hij vorige zomer... tijdens zijn vakantie op Mallorca door een groep jongens werd aangevallen... De beelden van de cruciale getuigen werden al eerder getoond, maar onherkenbaar. Omdat hij niet geïdentificeerd kon worden, is hij nu herkenbaar in beeld gebracht. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam wil onderzoeken of agenten uitgerust kunnen worden met een peenbalgeweer. Nu worden die niet-dodelijke wapens nergens in Nederland door de politie gebruikt. Maar de burgemeester ziet in de rellen op de Koolsingel van eind vorig jaar aanleiding om ze in te zetten. Toen werden hulpverleners bekogeld met stenen en vuurwerk. Met een paintballgeweer kunnen verdachten worden aangehouden zonder hen te doden of zwaar te verwonden. Justitieminister Yesilgus moet beslissen of de politie uitgerust wordt met het wapen. Burgemeester Abu Talib gaat het plan bij haar onder de aandacht brengen. De ergste gevolgen van de coronapandemie kunnen dit jaar voorbij zijn... als vaccins eerlijk worden verdeeld over de hele wereld. Die oproep deed het hoofd noodgevallen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De WHO riep rijke landen al vaker op om vaccins ruimhartiger te delen met armere landen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich geplaatst voor de hoofdronde van het EK in Hongarije en Slowakije. In de laatste groepswedstrijd wonnen ze van Portugal met één punt verschil. Het werd 32 eh, tegen 31. Oranje eindigde daardoor op de tweede plaats in de pool... en hoort nu bij de beste 12 landen van dit Europees kampioenschap. Het weer, vooral in het midden en zuiden, is het mistig. Lokaal valt ook wat motregen. In Limburg is het droog en kan het gaan vriezen. Elders koelt het af naar 2 tot 4 graden.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 Maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar ze vangt mijn money man. Would you care to dance, grandmother? fastest way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give.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 Maybe our neighbors like to spy, it's true. So what? your feet back on the ground. this rage and I clear the room like sage. My opps trying to keep up, but I know the life is stage. I'm still waiting for my break, I'm still feeding them off my plate.